Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De onderhandelingen in het Katshuis gaan morgenmiddag verder. Het is dan voor het eerst dat VVD, CDA en PVV in het weekend over de bezuinigingen onderhandelen. Vorige week sloten de onderhandelaars een voorlopig akkoord. Dat is nu doorgerekend door het Centraal Planbureau. Uit die doorberekeningen wordt duidelijk wat de effecten van de bezuiniging zijn voor onder meer het begrotingstekort en de koopkracht. De ministers van Financiën van de G20-landen zijn overeengekomen dat de kas van het Internationaal Monetair Fonds wordt verstevigd met 326 miljard euro. Dat betekent ruim een verdubbeling van de kas. Tot nu toe zat daar 288 miljard euro in. Details zijn nog niet bekendgemaakt. Wel benadrukt het IMF dat het geld niet is bedoeld voor een specifieke groep landen. De vulkaan Popocatépetl ten zuidoosten van Mexico-stad spuwt sinds vanmorgen as. Ook komt de gloeiende magma steeds dichter bij de rand van de krater. Twee dagen geleden is het alarmniveau rond de vulkaan verhoogd. De omwonenden hoeven nog niet te worden geëvacueerd. De laatste grote uitbarsting van de Popocatépetl was in december 2000. Op een veiling in Chicago heeft een zeldzame dollarcent 1 miljoen dollar opgebracht. Er zijn volgens het Veilinghuis maar 14 van dergelijke munten bekend. De cent uit 1792 is van koper met in het midden een klein plukje zilver. Volgens het Veilinghuis is de munt nooit in omloop geweest. Dezelfde munt werd voor het laatst in 1974 verkocht voor 105.000 dollar. De Nederlandse waterpolo-vrouwen mogen hun Olympische titel komende zomer in Londen niet verdedigen. In Triest verloren ze de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Italië met 6-7. Italië is de regerend Europees kampioen.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 Eu sou de ninguém, eu sou de your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can Made outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher.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 Hey, anybody wanna go? Anybody wanna move? Anybody wanna try? When nobody will stay alive. Duelo. It's me and you. Duelo. Let me take a little moment of time, going above the mark and down, wondering, wondering why you don't wanna be by my side.